Michel Koenen met het NOS-journaal. Het lichaam dat vanmiddag werd gevonden in een singel in het centrum van Leeuwarden... is van de vermiste student Ramon Bruinsma. De man van 18 werd sinds begin vorige maand vermist. Hij zou na een avondje stappen bij een vriend blijven slapen... maar kwam daar niet opdagen. De politie heeft de omgeving van de vindplaats in Leeuwarden afgezet. De nieuwjaarsduik die in de buurt stond gepland... gaat vanwege de vondst van het lichaam niet door. Tijdens de jaarwisseling zijn op verschillende plekken in Londen vier jonge mannen doodgestoken. Ze waren tussen de 17 en 20 jaar. Een vijfde slachtoffer ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis. De politie denkt dat er geen verband is tussen de steekpartijen. En toe zijn er vijf verdachten opgepakt. Wat ze precies met de steekpartij te maken hebben is niet bekend. Zo'n 40.000 huishoudens in de Franse kustregio Bretagne zitten zonder stroom als gevolg van de winterstorm Carmen. De stroomleverancier zet 1500 man in om alles te repareren. En toen de storm de Atlantische kust bereikte waren er windstoten tot 140 km per uur. De Franse Weerdienst heeft voor een deel van West-Frankrijk code oranje afgekondigd. En de Britse prins Philip is weer eens met een ongepaste opmerking in het nieuws gekomen. Volgens Britse media zou hij gisteren een man met een baard hebben gevraagd of hij een terrorist is. Dat deed de 96-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth voorafgaand aan een bezoek aan een kerk. Hij wenste mensen een gelukkig nieuwjaar en zag toen de man met de baard, die kon er volgens ooggetuigen om lachen. Philip staat bekend om zijn controversiële uitspraken. Zo waarschuwde hij Britse studenten in China eens dat ze moesten oppassen geen spleetogen te krijgen als ze te lang bleven. Het weer nog vanuit het zuiden bewolkt en vanavond in het zuiden, midden en oosten van het land regen en motregen.